Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Waarschijnlijk moet je langer wachten tot je weer binnen mag sporten en naar de bios kunt. Want het kabinet weet nog niet zeker of nieuwe versoepelingen op 11 mei in kunnen gaan, zoals in het openingsplan staat. De druk in de zorg is nog hoog, zegt coronaminister De Jonge. De druk is hoog omdat je ziet dat de, veel eh, bedden in de kliniek bezet zijn, veel bedden op de IC bezet zijn. En eh, je, ja, je ziet eh, wel, wel iets van een kentering natuurlijk, omdat je een plateau ziet. En, en, met een beetje welwillendheid zie je ook nog wel dat, dat er iets van een daling in zit. Maar of die daling al daadwerkelijk zo geïnterpreteerd kan worden dat je de piek achter de rug hebt, eh, dat is natuurlijk maar de vraag. Eigenlijk zou het kabinet dit weekend weer vergaderen over de versoepelingen met deskundigen in het Haagse kanthuis, Maar grote kans dat dat niet doorgaat. Dan schuiven de versoepelingen een weekje op. Een examenstunt is vanmiddag afgekapt in Breda. Bijna 200 leerlingen wilden met opblaaszwembadjes een vijver in. Maar dat vond de politie geen leuk idee. Ze vonden dat de scholieren te dicht op elkaar stonden. Ze deelden ook nog boetes uit voor wildplassen en omdat sommigen geen idee bij zich hadden. En voor de kust van Zoutelanden in Zeeland zijn twee zeemijnen uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. 3, 2, 1, afvuren. Defensie zorgde ervoor dat alles veilig verliep. De mijnen waren eerder gevonden door een sportvisser. Een zwarte dag in Israël vandaag. Vannacht kwamen daar zeker 45 mensen om het leven door verdrukking in een grote mensenmassa. Het ging mis toen 100.000 mensen bij een religieus Joods festival een graftombe bezochten, vertelt correspondent Ties Brok. Bij het verlaten van die plek, van die tombe, moesten ze door een soort trechter naar beneden, dus zeg maar die berg weer af. Twee muren daar omheen. Ja, en daar zijn mensen dus op zo'n manier bij elkaar gekomen dat ze ja, elkaar verdrukt hebben. Er is iets gebeurd. Wat precies is nog onduidelijk. Dat een soort paniek heeft veroorzaakt waarschijnlijk. Dat het zo uit de hand is gelopen verbaast hem niet. Er zijn ook waarschuwingen geweest al ver, eh, ver in de geschiedenis. In 2008 al een soort ombudsman in Israël die heeft gezegd... ja, dit gaat een keer fout. Dit kunnen we niet op deze manier blijven doen. Er raakten bij het drama ook nog 150 mensen gewond.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 Er staat bij elkaar ruim 60 kilometer file. De volgende files leveren meer dan 10 minuten tijdverlies op. Er is eentje op de A6, Muiden-Lelystad. Tussen knooppunt Almere en Lelystad. Daar moet je rekening houden met een kwartier op onthoud. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Knopen het en Beverwijk ruim een kwartier op onthoud. staat een file van 10 kilometer. Verder is het erg druk eh, voor de boot naar Tessel op de N250 van de Kooi naar Den Helder.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 I have no idea what's happened to that dream. Cause there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. maybe falling teardrops in my hand. My heart. Don't know why I didn't come. I don't know why I didn't come.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 bij adopties tussen 1967 en 1997. Tot 10 uur vanochtend zijn bij het RIVM 515 nieuwe besmettingen meer gemeld dan gisteren. Maar gemiddeld over een week daalt het aantal besmettingen. Er liggen 2700 coronapatiënten in een ziekenhuis, van wie 807 op een IC. Dat is bijna evenveel als gisteren. De farmaceuten Pfizer en BioNTech hebben bij het Europees Geneesmiddelenbureau een aanvraag ingediend om hun vaccin ook te mogen gebruiken bij kinderen tussen de 12 en 15. Nu mag het vaccin vanaf 16 worden gebruikt.